Maar het waren er nog nooit zoveel als vannacht. Gisteren trok een deel van het personeel van het aanmeldcentrum al aan de bel. En legden ze uit protest even het werk neer, vertelt mijn collega Ellen Kamphorst. Zij zien iedere dag eh, die ellende die wij natuurlijk ook op televisie zien... en die ik daar gisteren in het echt heb gezien. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon eh, als je hart voor deze mensen hebt... en je graag goed voor ze wil zorgen, natuurlijk gewoon niet te doen. De nacht hiervoor sliepen ongeveer 400 mensen buiten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gebied dat Rusland heeft ingenomen zal worden terugveroverd. Niet alleen de oostelijke regio waar nu zwaar wordt gevochten, maar ook de Krim. Dat schiereiland werd al een paar jaar geleden ingenomen door de Russen. In Colombia zijn twee Nederlanders overleden die mogelijk waren vergiftigd. Volgens Colombiaanse media gaat het om een man van 31 en een vrouw van 29 die daar op vakantie waren. Afgelopen weekend kregen ze maagklachten en werden ze naar een kliniek gebracht waar ze even later overleden. Waaraan precies is nog niet duidelijk, dat onderzoekt de Colombiaanse politie. En Andries Jonker is de nieuwe bondscoach van de Oranje Vrouwen. Hij volgt Mark Parsons op na, die teleurstellende, na dat teleurstellende EK. Verslaggever Rivka op het veld. Hij heeft natuurlijk wel een enorme staat van dienst in het mannenvoetbal. Hij was eh, assistent van de mannen van Bayern, van Barcelona. Ehm, hij heeft veel ervaring, dus de KNVB zegt ook in een persbericht ook dat hij al langer op hun lijstje stond. En eh, dat ze vertrouwen hebben blijkt ook wel, want hij heeft getekend tot 2025, dus dat is best wel lang. Ehm, en ze hebben ook per direct man nodig, want hij moet gelijk aan de bak. Want over een kleine twee weken is al de eerste wedstrijd voor Jonker. Dan speelt Oranje een WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Het weer, nou, bepaalt geen IJsland hier vandaag. Een zonnige zomerdag, droog en alleen vanmiddag zijn er wat stapelwolken bij 27 tot 31 graden. En morgen wordt het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies. En van Amsterdam naar Den Haag doe je er 5 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. come from miles around Cause we're gonna have a real party tonight thing about the music that you hear. The show, the show, you just like the show. The glittering, the number one, the one that stole the show. The show, the show, you just like the show. The glittering, the number one, the one that stole the show. You hate. commercial so. I always recognize the judge. I like to shout, I like to shout, That you don't know anything about the music that you hear. The show, the show. You like the show. The glittering, the number one, the one that stole the show. The show, the show. You like the show. The glittering, the number the music. vandaag begonnen met de servers, with surfing en de Dismens Band met De Show. waren de Weather Girls met The Raining Man. Gratis cursus Mentaal Health. First Aid, eerste hulp bij psychische klachten. Leren over de meest voorkomende psychische klachten en praktische info over wat je kunt doen als je mensen met een acute psychische klachten wil ondersteunen. Maandag 5, 12, 19 en 26 september van 10 tot 1 uur. De locatie? Pluspunt. En ik ga door met WEM. Wake me up before you go-go. leave me de instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Thomas Dorsey, geboren in 1915 in Greenwich, Connecticut en overleden in 26 november 1956... was een Amerikaanse trombonist, trompetist en orkestleider. Dorsey startte op 16-jarige leeftijd met Russ Morgan in de jaren 20... bekende band The Scranton Sirens. Hij heeft samen met zijn broer Jimmy in verschillende bands gezeten, onder andere die van Rudy Vallee, Vincent Lopez en Paul Wedderman. Voordat ze in 1934 een Dorsey Brother Orkest vormden. Meerdere ruzies tussen de twee broers zorgden ervoor dat Jimmy de band verliet in 1935. Op het moment dat ze een hit hadden met Every Little Moment. De vlotte trombonstijl die de nummers van de band hadden... stond bekend als een van de beste uit de swingperiode. Hier is Tommy Dorsey met zijn orkest met T for Two Cha-Cha. 20 uur per Village People met YMCA. De première van het carnavalfestival in het laatste weekend van augustus op South Beach, kanaal paal 69 op Naakstroom, gaat niet door. Op het laatste moment werd de organisatie door de gemeente te verstaan gegeven dat het geen toestemming geeft voor het evenement. Dat is opmerkelijk, want de organisatie dacht juist aan alle voorwaarden en verplichtingen te hebben voldaan. Carnavalet was opgezet als een gevarieerd festival voor jong en oud, magic acts, theater en s'avonds live muziek. De eerste editie was bedoeld als een kleinschalige try-out... waarvoor alleen lokale reclame is gemaakt... en dat volgens de regels bij de gemeente als klein evenement... tot 750 bezoekers werd aangemeld. De gemeente zegt nu op basis van recente advertenties in de Zandvoortse krant... te vermoeden dat er meer dan 750 bezoekers op het festival af zullen komen... en dat daarom de veiligheid van het evenement niet kan worden gegarandeerd. De organisatie heeft zich inmiddels bij de beslissing van de gemeente neergelegd. De volgende is Anita Ward met Ring My Bell. spreken we land- en stadsnamen niet uit zoals in de oorspronkelijke taal. Dat is niet een kwestie van Hollandse onaangepastheid, legt taalkundige en woordenboekmaker Riemer Rijnstra uit. Vaak zijn de namen al heel vroeg ontleend aan de oorspronkelijke taal. Daarna is de uitspraak in het land zelf veranderd, net zoals in Nederlands. Zoals gebeurd is bij Parijs. We nemen het woord Paris nog voor de 12e eeuw over, toen de Fransen de S nog hoorbaar uitspraken. In het Frans verdween de S-klank later, waardoor onze uitspraak dichter bij de oorspronkelijke ligt. In het Nederlands schoven de I-klanken bovendien op richting de I. Dat maakte van Paris, Parijs en Berlin het Berlijn. Ook oorspronkelijk niet verwante namen kennen regelmatig dezelfde oorsprong, weet Rietstra. Lil en Rijssel komen beide van insula, Latijns voor eiland in Noord-Franse stad, lag toen op een eiland in een rivier. In het Frans veranderde insula in de loop der eeuwen via Isla naar Lille. In het Vlaams werd het via Ter IJssel Rijssel. Maar zijn gemeenschappelijke herkomst is dat niet altijd. Zo ontleent de inwoners van Magyarország de naam van hun land aan de Magyarstam, de eerste inwoners. Nooit gehoord van Magyarország? We noemen het land Hongarije, afgeleid van het Hongaarse herkomst Jugra. Never had another lover. It was you who did discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love for you is showing. We should never be apart. die slowly You have taken half my life Every step I do for you, love Every move is born of true love It's a dream naar het leukste radiostation van Nederland. Gratis Nederlandse les voor beginners. De cursus is gratis. U betaalt alleen het boek. Het pas is het cursusbroek ook gratis. Aanmelden via de website of via telefoonnummer 5740330. 5740330. Vanaf 7 september op woensdag van 10 tot 12 uur. En de locatie is Pluspunt. In de twenty-five. If man is still alive, if woman can survive, they may find. and say, is in the pill you took today? Sedaka, geboren in 1939, is een Amerikaanse zanger. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en het was de meest productief in het jaren 70. Hij bracht in de jaren 50, 60 en 70 in totaal 14 albums uit. Niels Sedaka brak in 1958 door met The Tokens. In 1959 kwam hij met zijn eerste soloalbum Niels Sedaka. En daarna, twee jaar later, Circulate uit te brengen. De eerste hit in Nederland en België was in 1959 O'Carroll. Sedeka had een stuk of tien hits in Nederland. Maar slechts één hitalbum, Timeless, in 1992. Verder schreef hij tal van liedjes voor andere artiesten... waaronder Gene Pitney, Connie Francis, Tony Christie en ABBA. Voor ABBA schreef hij in 1972 de muziek van Benny Anderson en Björn Ulvaas... de Engelse tekst van wat later Ring Ring werd als de Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival van 1973. In 2016 kwam zijn meest recente album uit, I Do It For Applause. Hier is Niels Sedaka uit 1959 met Oh Carol. Dit waren de Flower Potman met A Walk in the Sky. Gratis training dementvriendelijke samenleving. Dementie herkennen. Iemand met dementie of een mantelzorger helpen. Vaardigheden in de omgang. Vrijdag 23 september van half 2 tot 4 uur. De locatie Pluspunt. what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. show produced my pistols, then produced my rapier.